12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Verslagen reacties uit Politiek Den Haag... na het overlijden van oud-premier Wim Kok. PvdA-leider Lodewijk Asscher noemt hem een toonbeeld van integriteit. Premier Rutte omschrijft Kok als volkomen betrouwbaar... volkomen integer en altijd gericht op een oplossing. Koning Willem-Alexander schrijft op Facebook... dat Nederland de oud-premier veel dank is verschuldigd. Wim Kok was premier van de Paarse kabinetten tussen 1994 en 2002. Daarvoor was hij minister van Financiën, fractievoorzitter van de PvdA... en de eerste voorzitter van de vakcentrale FNV. Wim Kok overleed aan een hartkwaal in een ziekenhuis in zijn woonplaats Amsterdam. Hij was 80 jaar. In Londen zijn vanmiddag honderdduizenden mensen de straat opgegaan... om een nieuw Brexit-referendum te eisen. Ze zijn bang voor chaos als Londen en Brussel het niet eens worden... over een ordentelijk vertrek. De Britse premier May heeft al laten weten dat zo'n referendum er niet komt. In de Amerikaanse stad Detroit zijn opnieuw in een uitvaartcentrum babylijkjes gevonden. 63 dode baby's lagen verstopt in dozen en vriezers. Het centrum is onmiddellijk gesloten. Vorige week werden in een ander mortuarium in de stad ook al elf lichaampjes aangetroffen. Die waren verborgen in een plafond. België overweegt deze winter drijvende elektriciteitscentrales in te zetten... om een mogelijk stroomtekort op te vangen. Dat stroomtekort dreigt door groot onderhoud aan zes van de zeven kernreactoren in dat land. Volgens Belgische media is er contact met een Turks bedrijf dat binnen 40 dagen twee schepen kan leveren. Vanuit de havens moeten die dan worden aangesloten op het hoogspanningsnet in België. Acteur Ilko Smits van toneelgroep Amsterdam heeft vanavond de Paul Steenbergen penning gekregen. Collega-acteur Jacob Derwig overhandigde hem de penning... na afloop van de voorstelling uit het leven van marionetten... waarin Smits een van de hoofdrollen speelt. En dan het weer. Het klaart op en het is zo'n 8 graden aan zee... tot 4 graden in het binnenland.